Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Ziekenhuizen betalen trekkende bestuurders nog steeds forse afkoopsommen. Vorig jaar kregen 13 bestuurders samen 3,3 miljoen euro. Blijkt uit een inventarisatie van Medisch Contact. Dat Medisch Vakblad baseert de ranglijst op de jaarverslagen die 88 ziekenhuizen bij het ministerie van Volksgezondheid hebben gedeponeerd. Het is het tweede jaar dat Medisch Contact zo'n lijst publiceert. Volgens het onderzoek komen vier vertrekpremies uit boven de norm van maximaal één jaar salaris. Die beloningscode geldt sinds 2009 voor bestuurders in de gezondheidszorg. Geldere ziekenhuizen keerden de hoogste premie uit. Bestuurder Imkamp kreeg bijna 4 ton. Volgens het vakblad hebben de bezuinigingen in de zorg en de politieke druk op ziekenhuizen om hoge afkoopsommen te voorkomen geen effect gehad. Van de ziekenhuisbestuurders kreeg vorig jaar ruim 6% een ontslagvergoeding. Dat is evenveel als in 2010. De beroepsvereniging van tandartsen is er verbijsterd over dat een Kamermeerderheid het experiment met vrije tarieven wil stopzetten. PvdA, PVV, SP en GroenLinks willen onmiddellijk stoppen met de vrije tandartstarieven, omdat uit een onderzoek blijkt dat de tandartstarieven met bijna 10% zijn gestegen. De tandartsen zeggen dat het onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit ondeugdelijk is uitgevoerd. Volgens de beroepsvereniging blijkt uit een ander onderzoek dat de tarieven nauwelijks zijn gestegen. De beroepsvereniging zegt dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur als het experiment wordt gestopt op basis van discutabele gegevens. De tandartsen bereiden juridische stappen voor. De FBI heeft samen met opsporingsdiensten 24 mensen opgepakt die worden verdacht van grootschalige creditcardfraude. De verdachten werden gearresteerd in Europa, de VS, Australië en Azië. De Amerikaanse politie noemt het de grootste actie ooit tegen hackers die handelen in gestolen creditcardgegevens.